van 7 uur. Clemens Peters met aangenomen van een hoogbejaarde gelovige. De vrouw van 89 maakte tussen 2011 en 2015 zeker een ton over naar de rekening van de priester. Een neef van de bejaarde vrouw ontdekte de transacties en diende een klacht in bij het bisdom. Volgens hem is zijn tante door de priester geïndoctrineerd. Bischop de Korte heeft de 37-jarige man een officiële waarschuwing gegeven... omdat het tegen de kerkregels is om aanmerkelijke giften aan te nemen van gelovigen. De formatie van een kabinet tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks is gisteren mislukt. Omdat GroenLinks-leider Jesse Klaver er niet gerust op was dat mensen die vluchten voor oorlog en geweld de bescherming krijgen waar ze recht op hebben. Klaver bepaalt van het mislukken van de gesprekken, zegt hij, maar hij wil niet tegen elke prijs regeren, schrijft hij op Facebook. Ook op andere gebieden dan migratie waren er volgens hem veel verschillen. D66-leider Pechtold is teleurgesteld. Hij spreekt van politieke onmacht, grenzend aan politieke ondeel. De Britse premier May heeft haar partijgenoten excuses aangeboden voor het slechte resultaat bij de parlementsverkiezingen van vorige week. Ze zei dat zij verantwoordelijk is voor de puinhoop, maar dat ze de partij er ook weer uit zal halen. Donderdag verloor May haar meerderheid in het Lagerhuis, terwijl ze op winst had gerekend. Op de besloten bijeenkomst gisteren met parlementsleden zou de positie van May niet ter discussie hebben gestaan. De Amerikaanse politie heeft oud-president Martinelli van Panama opgepakt. Hij wordt in eigen land beschuldigd van corruptie en het bierspioneren van politieke tegenstanders. De Panamese aanklagers zeggen dat Martinelli meer dan 150 activisten, politici, vakbondsleden en advocaten liet afluisteren. Martinelli was president van 2009 tot 2014. Hij is nu in Florida opgepakt. Het weer, zonnige periode en stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 17 graden op de Wadden... tot plaatselijk 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De ochtendspits in de Randstad is begonnen. Dit zijn de files die wat meer vertraging geven. De A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken, 5 kilometer... De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ipenburg en Dorp 5. Op de A2 Utrecht-Amsterdam is een vrachtwagen stilgevallen bij knooppunt Hodendrecht. Daar zijn twee rijstroken dicht. De A6 Lelystad-Muiden bij Almere Stad-West langzaam rijden. Ongeveer 10 minuten extra. Op de A7 Hoorn-Zaandam door een auto met pech tussen Hoorn en Purmerend langzaam rijden en stilstaan. En op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen de afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam 8 kilometer en een kwartier extra.